Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer dat staat in het AD. Partijen noemen het een klantonvriendelijke kaart en een onding met gebreken. Morgen praat de Kamer over de toekomst van de OV-chipkaart. VVD-Kamerlid Betty de Boer zei in het NPO Radio 1-journaal... dat de OV-chipkaart snel verder moet worden ontwikkeld... en dat de discussie snel moet worden gevoerd. Het systeem zou voor 1 juli volgend jaar moeten worden aangepast. Luchtaanvallen op terreurdoelen in Irak en Syrië zijn niet genoeg om islamitische staat te verslaan. Dat zeiden militaire leiders en bevelhebbers van de internationale coalitie in Washington. Ook commandant der strijdkrachten Middendorp was daarbij. Volgens hem is iedereen het erover eens dat er grondtroepen nodig zijn, vooral Iraakse militairen. Daar is nog geen besluit over genomen. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Machinisten leggen het werk neer van twee uur vanmiddag tot morgenochtend. Ze willen meer salaris. Honderdduizenden reizigers zullen last hebben van die staking... en ook de intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet. Het is nog steeds een raadsel waar 43 Mexicaanse studenten zijn die eind vorige maand verdwenen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat ze niet in een massagraf lagen dat kort na hun vermissing werd ontdekt. En er worden nog andere massagraven onderzocht. De studenten werden door de politie afgevoerd na een uit de hand gelopen demonstratie. Oud-minister Lisbeth Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De CDA-politica was één jaar minister van Binnenlandse Zaken. Ze was de opvolger van minister Donner in het eerste kabinet Rutte. Spies woont in Alphen aan de Rijn en is er ook geboren. Het weer bewolkt hier en daar een bui. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen en vrijdag ook buien. In het weekend wordt het weer wat warmer. 23 graden gemiddeld.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 Een ongeluk ook op de A2 Eindhoven-Utrecht. Daarom 9 kilometer vanaf Sint-Michielsgestel tot Zalbommel. A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Dorp 3 kilometer... A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn nog dicht. A7 Den Oever richting Zaandam bij Horen 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen 4 kilometer tussen Heemskerk en Knoopend Velzen. De Wijkertunnel is daarom dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Knoopend de Bresseplein 5 en bij Moordrecht 5 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 3. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer. En het is ook druk vanuit Den Haag naar Leiden op de N44.